Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 50 studentenverenigingen ondertekenen vandaag een gedragscode. Meerdere studentenverenigingen gingen de afgelopen jaren in de fout. In Utrecht ging een bangalijst rond met bedprestaties van vrouwelijke studentes. In onder meer Groningen liepen ontgroeningen uit de hand... Met deze afspraken moet het verleden tijd zijn. Ja, een van de voorbeelden die eh, erin staat is het instellen van een anoniem meldpunt... Eh, als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eh, natuurlijk dat altijd ehm, in acht wordt gehouden wat de melder wilt... maar dat er een duidelijke en transparante procedure is voor de melders. Ook staan er afspraken in over drugsgebruik, vertrouwenspersonen en duurzaamheid. De Russische president Poetin is vandaag in Noord-Korea. Dat is voor het eerst in 24 jaar. Poetin heeft wereldwijd weinig bondgenoten meer sinds de oorlog tegen Oekraïne is begonnen. Waarschijnlijk wil hij bij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wapens regelen voor die oorlog pro-Palestina-demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam... hebben toch niet overnacht op de campus. Dat waren ze wel van plan, omdat ze eisen dat de Unie alle banden met Israël verbreekt. Demonstranten hadden al barricades opgeworpen... maar gingen na een gesprek met burgemeester Halsema toch weg. En in de pool waar Oranje ook zit... heeft Frankrijk met 1-0 gewonnen van Oostenrijk. Flinke domper voor de Fransen was dat ze de wedstrijd eindigden... zonder sterspeler Kylian Mbappé die in botsing kwam. Zo, die bloed eh, flink zeg. Het was een eh, vrije trap voor Frankrijk genomen door Griezmann. Mbappé wilde de bal binnenkoppen... maar hij kopte keihard tegen de schouder aan van eh, Danso. Het zou kunnen dat Mbappé vrijdag niet mee kan doen in de wedstrijd tegen Oranje. Vandaag komen de laatste landen in actie dit EK. Turkije speelt tegen Georgië en daarna is het Portugal-Tsjechië. En het weer nog. In het noorden nog wat zon, maar verder vooral grijs en veel buien. Eerst in het zuiden, daarna ook in de rest van het land. In Limburg kan daar onweer bij zitten. Het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland heb je de meeste vertraging vanochtend. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Komt door de werkzaamheden daar. De rechterrijstrook is dicht. Nog 10 minuten extra op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Velsen. Dan naar de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom. 5 kilometer file daar tussen Wouwbrugge en Leimuiden.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 Hongarije ligt waarschijnlijk niet langer dwars bij de benoeming van Mark Rutte tot NAVO-baas. Rutte sprak gisteren met de Hongaarse premier Orbán en dat zou een goed en open gesprek zijn geweest. En DJ en producer Paul Spencer is overleden.